De commando's hebben 22 gijzelaars bevrijd. Er zijn er drie omgekomen. Ook vier gijzelnemers zijn gedood. Er werden explosies en vuurgevechten gehoord in het gebouw. De actie is volgens het Pakistanse leger nog aan de gang. Gisteren bestormden terroristen het pand. Het gaat vermoedelijk om Taliban-strijders. Bij gevechten kwamen toen zes militairen en vier aanvallers om het leven. De aanval volgde op een nieuw offensief van het Pakistanse leger tegen terroristen. In Maastricht is gisteravond de Gouden Zwaan uitgereikt aan danseres Shirley Essenboom. De prijs gaat naar dansers of choreografen die tijdens hun loopbaan indrukwekkende prestaties hebben geleverd. Essenboom heeft 15 jaar gedanst bij het Nederlands Danstheater. Volgens de jury van de Gouden Zwaan had ze daar een gezichtsbepalende rol. Ze wordt ook geprezen om haar artistieke gevoeligheid en haar plezier in het dansen. De Gouden Zwaan wordt niet elk jaar uitgereikt, de laatste keer was in 2007. Toen ging de prijs naar danseres Caroline Harder. De Amerikaanse universiteit Harvard gaat ruim 50.000 zeldzame Chinese boeken digitaliseren. Dat hebben de universiteit en de Nationale Bibliotheek van China met elkaar afgesproken. De boeken liggen in een bibliotheek van de universiteit. Sommige zijn meer dan duizend jaar oud. Door de digitalisering hoeven buitenlandse studenten niet meer naar Harvard te reizen om de boeken te bestuderen, maar kunnen ze die op een computer bekijken. De universiteit verwacht dat er meer over de Chinese geschiedenis bekend wordt, omdat ook wetenschappers toegang krijgen tot het materiaal. De digitalisering duurt zeker zes jaar en kost miljoenen dollars, maar China draait voor het merendeel voor die kosten op.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 Woman, you know that I will drive you crazy. Boom boom boom. Turn your waistline, turn your waistline. I love it, baby. Boom boom boom. Woman, you make me sweat. Oh, you are so sexy. Boom boom boom. ritme van Zandvoort, Zandvoort.